Trump zei toen met Rusland te willen praten zonder Europese landen aan tafel. Correspondent Tijn Sade is in Parijs en weet hoe het programma er vandaag uitziet. Ze arriveren half vier, kwart voor vier, eh, zo'n acht leiders. En dan eh, ze zouden de gesprekken tot zeven uur vanavond duren. Eigenlijk niet zo lang. Naar Moskou, daar wordt al gezegd dat als Europa met zo'n troepenmachtplan komt... Ja, dan heeft eh, het Kremlin, heeft Poetin er weer moeite mee... als aan die troepenmacht ook NAVO, Europese NAVO-landen meedoen topoverleg in Parijs duurt tot het begin van de avond. Rond 7 uur is er een persmoment met premier Schoof. Bij vredesonderhandelingen over Oekraïne gaat Rusland sowieso geen grondgebied teruggeven. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov gezegd. Hij vliegt vandaag nog naar Saoedi-Arabië. Daar gaat hij morgen in gesprek met de Verenigde Staten over Oekraïne. De A2 bij Zaltbommel is weer open. Vanmorgen vroeg verloor een vrachtwagen die richting Utrecht reed. Een aantal betonplaten. Die vrachtwagen en een auto vlogen in brand. De weg richting het noorden was daarom lang afgesloten. Ook de andere kant op stonden lange files op de A2. Bij het ongeluk raakten twee mensen licht gewond. En honkballer Juan Soto is begonnen aan zijn eerste dag bij zijn nieuwe club, de New York Mets. Die betalen hem de komende 15 jaar meer dan 700 miljoen euro. Soto sloeg bij zijn vorige club vorig jaar nog 40 home runs. Soto drives the ball down the left field line towards the corner. It's gone! Drill deep to right field. There it goes! En dus heeft hij getekend voor ruim 700 miljoen euro salaris. De grootste deal uit de sportgeschiedenis. Maar uiteraard gaat het daar niet om. Soto is vooral heel blij om bij het team van de Mets te spelen. It looks amazing, you know. First day here. Uh, really excited how these guys uh, We're uh, running around, going to their business and everything. So it's been pretty good. Deze week begint hij met de springtraining, de officiële voorbereiding voor het nieuwe honkbalseizoen. Het weer, het is zonnig maar koud. Al wordt het in het zuiden nog een graadje of 4 vanmiddag. Komende nacht vriest het flink van min 2 tot min 5 graden.